Goedemiddag, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Nabestaanden van de MH17-ramp voeren vandaag actie bij de Russische ambassade in Den Haag. Ze plaatsen daar 298 stoelen, voor elke slachtoffer één. De nabestaanden zijn boos om de Russische houding over de MH17-ramp. Onderzoek toonde aan dat het vliegtuig is neergeschoten door een Russische boekraketinstallatie... maar Rusland ontkent nog altijd betrokkenheid. In Maastricht zijn deelnemers aan een hardloopevenement onwel geworden door de hitte. Het was bekend dat het al vroeg warm zou worden. Daarom waren de aanvangstijden van het sportevenement vervroegd. Ook in Groningen begon een hardloopwedstrijd eerder dan gepland en hadden lopers het moeilijk. De halve marathon van Amersfoort is vandaag ingekort tot 10 kilometer. Zodat de lopers op het heetst van de dag al klaar zijn. Donald Trump noemde aanklachten tegen hem een aanfluiting van het recht en een heksenjacht. De Amerikaanse oud-president wordt van 37 feiten eh, verdacht... waaronder het achterhouden van geheime documenten. Trump noemt zijn vervolging vreselijk... maar volgens hem profiteert hij er juist van in de peilingen. It's a horrible thing for this country. I mean, the only good thing about is it's driven my poll way up. Can you believe Trump wil volgend jaar voor de Republikeinen meedoen aan de presidentsverkiezingen. En over een half uurtje begint de finale van de play-offs voor Europees voetbal. FC Twente speelt in Twente tegen Sparta Rotterdam. En Twente-trainer Jan, Ron Jans is er helemaal klaar voor. En zijn team is misschien ook wel de favoriet, maar hij wil er geen druk op leggen. Ja, nou ja, ik heb eh, eh, steeds meer in de loop der jaren een hekel aan het woord moeten gekregen. Want we willen echt wel. Ehm, ik denk ook absoluut dat het kan. Ehm, maar je hebt niet alles in de hand. En de trainer van Sparta, Marie Stijn, staat er ook relaxed bij. Dus, eh, als je hem verliest, dan eh, staat er nog steeds een handtekening onder deze ploeg. Maar dan heb je niet, eh, heb je niet kunnen belonen met een, met een, met een tastbare prijs. Maar ja, ik, ik heb afgelopen week ook tegen die jongens gezegd. Super trots op alles en iedereen binnen Sparta. En ik hoop dat, we, ja, dat we het vanavond met, een mooie, met een mooie wedstrijd kunnen beëindigen. De winnaar van de wedstrijd speelt volgend jaar in de Conference League. Dan nog het weer. Vanmiddag 29 tot 32 graden. Af en toe een licht windje. Vanavond koelt het af. Dan wordt het tussen de 14 en 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Tussen Bad Hoevedorp en Amstelveen Stadshart heb je 5 à 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech.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 Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón ZFM Zandvoort. zit al uren te staren naar je saaie verhalen. Kus je rustig opnieuw. Jij bent misschien wel de ware, wilt in passie verdwalen.